Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor president Obama staat vast dat het regime van de Syrische president Assad... achter de aanval zit met chemische wapens vorige week in Damascus. daarbij kwamen honderden burgers om het leven. Obama zei in een gesprek met de Amerikaanse publieke omroep PBS... dat de VS bewijsmateriaal heeft onderzocht... en niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens bezit. De president zei verder dat hij nog geen besluit heeft genomen over hoe de VS zal reageren. Het doel blijft volgens hem een beperkte actie om het gebruik van gifgaswapens in de toekomst te voorkomen. Als we helder en resoluut zeggen stop hiermee, dan kan dat op lange termijn een positief effect hebben op onze nationale veiligheid, zei Obama. De kans op een actie op korte termijn lijkt overigens gisteravond kleiner te zijn geworden. De Britse regering heeft het lagerhuis voorgesteld om te wachten... tot de Veiligheidsraad een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. Dat kan nog een paar dagen duren. Het lagerhuis bespreekt het regeringsvoorstel later vandaag. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle actie. Intussen lijkt het Syrische leger zich voor te bereiden op een internationale aanval. Ooggetuigen melden dat het leger in Damascus belangrijke militaire posten heeft ontruimd. Bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar ruim 5,5% minder uitgegeven aan tv-reclame in vergelijking met de eerste helft van 2012. In totaal werd 446 miljoen euro besteed aan commercials op tv. Zo meldt Spot, het marketingcentrum voor tv-reclame. Spot wijt de daling aan de crisis. Alleen in de sectoren ICT, telecom en media werd meer geld aan tv-commercials besteed. Reclame op internet blijkt wel aantrekkelijk voor adverteerders. Daar groeide de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar met 20 naar 6 miljoen euro.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 Het kan nog even, want ik krijgen nog een, een beetje nazomer in ieder geval. Lazy in the Sunshine, je hoort het Metropoolorkest... met zang van Jonathan Jeremiah. En die zingt namelijk. Dit Lazy in the Sunshine. Nou, goedemorgen allemaal, dit wordt de laatste uur de in Dan is het muziekprogramma van de VARA hier op Radio 1. Over een uur dan hoor je het Radio 1 journaal met dan ook uitgebreid aandacht voor... Eh, wat we maar zullen noemen de Syrië-kwestie. Maar dat is over u. Eerst nog even aandacht voor wat eh, muziek. En ik even ga terugkijken op eh, de aflevering van afgelopen zondag. En ook de aflevering van eh, de zondag daarvoor van Zomergasten. Want in de aflevering van bijna twee weken geleden... toen zag je Jeroen Willems met een liedje van Jacques Brel. Meer Brel door Jeroen Willems in dit uur van De Nacht ging het Anders. En ook aandacht voor eh, het origineel van Brel, wat toen door Jeroen Willems werd gezongen. En afgelopen zondag toen zag je Wouter Bos die Paul Weller liet zien... met My Ever Changing Moods. Maar daar zijn twee versies van. En die komen allebei aan bod dit komend uur. En verder natuurlijk, als je zo, zoals je gewend bent... op de donderdagochtend aandacht voor drie chansons op een rijtje... En er zijn ook nog wat televisietips helemaal aan het eind van de duur. En deze keer heb ik ook een radiotip voor je, wat te maken heeft met muziek. Dus blijf in ieder geval luisteren tot 6 uur. En ook natuurlijk eh, de uren daarna hier naar eh, Radio 1. Vandaag dus 55 jaar geleden dat Michael Jackson werd geboren. Dit is Michael Jackson uit de 21ste eeuw. Uit 2001 van zijn album Invincible. She's got those don't give me eyes. change her now. 20 augustus. En het is vandaag precies 55 eh, jaar geleden dat eh, Michael Jackson werd geboren. En aanleiding daarvan eh, heb ik de afgelopen nacht elk uur een trek gedraaid... steeds een ander decennium. En in dit laatste uur van deze eeuw, kon je luisteren naar Heartbreaker te vinden op de in 2001 uitgebrachte LP in Invincible. Michael Jackson dus. Eerder gisteren in het ochtendprogramma van Giel. Toen was daar te gast zangeres, de Nederlandse zangeres Crystal. Ze zong daar een nieuwe single, maar deed ook een cover op een hele bijzondere manier. Lorde is de zangeres die het origineel op naam heeft staan van Royals. En Crystal maakt er iets heel bijzonders van. never seen a diamond in inflate. I cut my teeth on wedding rings in the movies. I'm not proud of my dress. In the torn up town, no postcode envy. Every song's like gold teeth, gray goose, dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, in the hotel room.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 En dat was heel mooi gedaan. Eerder gisterochtend bij het ochtendprogramma van uh, Giel op 3FM. De Moral Royals van zangeres Lorde in een coverversie door zangeres Crystal. Die trouwens vanavond te eh, zien is in uh, Gorkum. Daar zijn zomerfeesten aan de hand en vanaf kwart voor negen... dan zal ze daar een uur lang durend optreden doen. Crystal dus. Dadelijk aandacht voor My Ever Changing Moods. En twee versies van Paul Weller. Dit is de nieuwe Daft Punk. Yourself to Dance. Met daarin de stem van uh, Williams en het gitaarspel van Nile Rogers. Nile Rogers die volgende week ook eh, aanwezig zal zijn op Into the Great Wide Open. Het festival, het uh, mooie Pop festival op Vlieland. Afgelopen zondagavond op Nederland 2 was Wouter Bos te gast bij Zomergasten bij Wilfried de Jong. En aan het eind van dat programma toen eh, liet Wouter Bos op zijn verzoek Paul Weller zien met My Ever Changing Mood. En toen werd je geconfronteerd met eh, deze versie. Mick Talbot, dat is degene die achter de vleugel zit. turns to blazing the way for me zang Mick Talbot aan de vleugel. Je hoorde maar Ever Changing Moods in de versie zoals die te vinden is op Café Bleu, de LP van de Style Council, die in 1984 verscheen. Maar toen verscheen van dat nummer maar Ever Changing Moods ook de single. En die was even anders. is in the way. still verschillende eh, opvatting van één en hetzelfde nummer... door één en dezelfde artiest Paul Willemar, Ever Changing Moods... in een akoestische versie en een eh, versie met bands... naar aanleiding van het feit dat eh, Wouter was dat afgelopen zondagavond liet zien in Zomergasten. Een week eerder in Zomergasten was Johan Simons, de theaterregisseur, te gast. En die liet een oud fragment zien van Jeroen Willems. Jojo zong die compositie van eh, Jacques Brel. Uit een programma waarin Jeroen Willems liederen in het Nederlands zong van eh, Brel. Hier is nog zo'n Nederlandstalige brelcompositie... in de uitvoering van Jeroen Willems. Ik wacht hier op Madeleine met zijn ringen in mijn hand Die koop ik altijd voor Madeleine. Ze heeft eraan haar hart verbrand. Ik wacht hier op Madeleine. Wij gaan samen met de bus frieten eten bij Eugène. En dan geeft ze mij een kus. Madeleine, met Bethlehem en mijn oceaan. Ook zegt mijn tante Sjaan, zij is veel goed voor hem. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, is al waar ik op op. Ze is zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht. Ze is mijn levenskracht. Madeleine, waar ik op wacht. Ik wacht hier op Madeleine het regent, dat het giet regent op het boeket voor Madeleine. Madeleine, ze komt maar niet, ik wacht hier op Madeleine. Het wordt te laat voor patatfriet, we kunnen nu niet meer naar Eugène. Madeleine, mijn leven levenslied, Madeleine, mijn Madeleine. Madeleine, mijn horizon, hoewel zegt haar om Gaston. Zij is veel te goed voor hem, ik wacht hier op Madeleine. Wij gaan naar de bioscoop en daarom hels ik Madeleine. Het al waar ik op hoop, ze is zo heerlijk, heerlijk ze is zo heerlijk zacht. Ze is zo heerlijk zacht. Madeleine, waar ik op wacht. Ik wacht hier op Madeleine. Mensen ringen weggegooid. Dan maar geen boeket voor Madeleine. Madeleine komt toch nooit. Ik wacht hier op Madeleine. En de bioscoop gaat dicht. Dus alweer geen kus van Madeleine. Madeleine, mijn levenslicht. Madeleine, mijn Bethlehem. Madeleine, mijn hartenklop. Ook al zegt haar neefje Bob. Zij is veel te hard van hem. Ik wacht hier op Madeleine. Kijk, kijk, kijk, kijk. Daar gaat de laatste bus. Ze gaan nu sluiten bij Eugène. Waar blijft je kus? Zij zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht. Ze is mijn levenskracht, maar op wij Maar morgen wacht ik op Madeleine, met seringen in mijn hand. Die koop ik altijd van Madeleine, ze heeft aan haar hart Morgen wacht ik op Madeleine, wij gaan samen met de bus vreten, eten bij Eugène. En dan geeft ze mij een kus aan Madeleine, mijn Bethlehem. Madeleine, mijn schim. ook al zegt haar broertje Wim, zij is vet, vet. Wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, Madeleine, waar ik op hoop. Applaus voor Jeroen Willems met zijn Nederlandstalige versie van Madeleine... compositie van Jacques Brel. Het was dus eh, Jeroen Willems die bijna twee weken geleden in het programma Zomergast... op verzoek van Johan Simons een liedje van Brel zong. Dat was het nummer Jojo. Laat ik je zo horen in de originele versie van uh, Brel zelf. Daarna hoor je Le Negres Verst, Vecht. En Saint komt er ook aan. En dat allemaal in het kader van eh, drie chansons op een rijtje. Maar hier is allereerst dat eh, Jojo Jacques Brel. Jojo Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que 5 a doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas je te dis mort cons, combien plus con que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois comme même un tremble. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, tu ferais encore six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore. Si chaud, qui nous poussent des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a déboîté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la scène est jolie. Le soleil m'a pas le Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous Vivement l'automne, je me sens. j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Même dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis. De nacht anders met Roel Koeners. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. toute la vie sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été Baudazin, mesdames et messieurs, met eh, l'été indien. kijk, kijkt vast vooruit eh, naar een mooie nazomer. 1975 deze plaat van Jodassin. En die werd voorafgegaan door het nummer van de debuut-LP van Les Negras Vecht. Voilà l'été. En Jacques Brel zong Jojo van de LP Les Marquise. En dat was het laatste album dat van Brel verscheen. Jojo dus. 13 minuten voor 6 op een vroege donderdagochtend. Zo dadelijk, over eh, een kwartier, dan is het hier op Radio 1. Aandacht voor het Radio 1 Journaal. Veel aandacht voor de toestel in, toestand in eh, Syrië. Maar ook aandacht voor... Eh, wat sportevenementen. Natuurlijk de terugblik naar de voetbalwedstrijd... die gisteren plaatsvond tussen AC Milan en PSV. En het WK roeien, want daar heeft Nederland ook behoorlijke prestaties verricht paar eh, onderwerpen dus in het Radio 1 Journaal. Zo straks na het nieuws van 6 uur met Marcel Oosten. Dan wat betreft de eh, televisie, de tv-tips en dadelijk ook een radiotip. Zaterdagavond laat, 10 voor 12 op Nederland 3 voor degenen die er waren zeker de moeite waard om te kijken. Namelijk een terugblik naar Lowlands met ehm, mogelijkerwijs de optredens van uh, Frans Ferdinand, Michael Kiwanuka, Tom O'Dell en Nick Cave. You wave at the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love goodbye. And through the garden with your secret key. Down the tunnel that leads to the sea. Step on the beach beneath the iron sky. You wave and wave with your wide, lovely eyes. Crystal waves and waves of love. You wave and say goodbye. Your dress size with your wide lovely strides. And all along the street, and lately the stories abound. They've dismantled the fun fair, and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes, you wave at the sky. And me at the highway waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I am expanding. I watch your hands like butterflies landing. All among the mists and the legends we create, and all the laughing stories we tell our friends. Close the windows, clear up the mess. It's getting late, it's darker and closer to the end. Pebble Beach, your laces you untie and arrange your shoes side by side. You wave and wave with wide, lovely eyes, distant waves and waves of distant love. You wave and say. Cave, White Lovely Eyes, te vinden op eh, Push the Sky Away. En Nick Cave trad op op Lowlands. En van Lowlands kan je dus uh, zaterdagnacht van 10 eh, voor 12 tot ongeveer 1 uur... een korte terugblik verwachten bij onze collega's van de VPRO... de tv-collega's van de VPRO met... eventueel ook nog de opname van Frans Ferdinand, Michael Kuh en Nuka, Tom Odell en even als er toestemming voor is gekregen, want dat is natuurlijk allemaal eventjes nog onder voorbehoud. Blijf nog even bij eh, de VPRO. Dit keer een eh, luistertip, daar waar het gaat om de radio. Zondagochtend, een van de fijnste programma's wat mij betreft hier op eh, Radio 1. Dat is dan OVT. En OVT staat zondagochtend aanstaande in het teken van een van de grootste hits... in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Abschied goodbye. Ramona, ein je geht doch so schnell vorbei. vergeet, wat zo begaan. Sonntag einmal daran. Ramona, dass nichts vergeht, was so begann. de Blue Diamonds uit 1960. Het was een groot succes in Nederland en ook buiten Nederland. Het is ook in diverse talen opgenomen. Eh, Spaanse onder andere, maar ook in het Duits is het opgenomen. De Blue Diamonds. Ruud en Riem de Wolf. Ruud leeft al een tijdje niet meer, maar Riem de Wolf die leeft nog steeds, treedt nog steeds op. En als hij optreedt, dan moet hij Ramona zingen. Verslaggever Paul van der Gaag die bezocht uh, Riem de Wolf... praatte over eh, Ramona na al die jaren en het succes wat het allemaal betekend heeft voor hem en zijn broer Ruud. Leven met Ramona, de titel van die eh, documentaire... die dus uitgezonden wordt in OVT zondagochtend op deze zender Radio 1. Het programma begint al om tien uur met nog eh, een heleboel andere interessante zaken, columns en dergelijke. Maar de reportage is vanaf uh, vijf half twaalf te volgen in OVT. Hier op Radio 1 dus alles over Ramona van de Blue Diamonds. Freddie Mercury, die is vanavond op de televisie te zien. zo hoorde je Freddie Mercury met Good Old Fashions Lover Boy. En Queen is vanavond op de televisie. Dat wil zeggen, Freddie Mercury is vanavond op de televisie... om vijf minuten over half elf op de Belg. De eerste net op één, het verhaal van Freddie Mercury. En tegelijkertijd op de andere zender, Canvas... een uitgebreide documentaire over Pearl Jam. Hoogte- en dieptepunten uit hun 20-jarig bestaan dus bij de Belg moet je zijn voor muziekdocumentaires vanavond. Dit was De Nacht Hinkt Anders bij de Vader op Radio 1. Na het nieuws dadelijk het Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Met veel aandacht voor Syrië natuurlijk. Mijn naam is Roel dus Ik zou zeggen tot eh, de volgende week... voor een nieuwe aflevering van De Nacht Hinkt Anders. En wil je weten welke muziek er de afgelopen nacht is gedraaid? Je kan het vinden op de website van De Nacht Hinkt Anders. www.vara.nl De Nacht Hinkt Anders. Maak er een mooie dag van vandaag.